Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren slaan alarm vanwege de droogte. Het heeft de laatste weken zo weinig geregend dat oogsten dreigen te mislukken. Met name in het zuidoosten van Nederland zijn de problemen groot. Volgens deze droogte-experts is de droogte een ramp voor allerlei dingen die boeren daar verbouwen. Het is droog, droger dan eh, de meeste jaren. We zitten bij de 5% droogste jaren. En zeker in het, eh, in het zuidoosten op de zandgronden geeft dat een probleem met gewassen die ja, eigenlijk pas net in de grond staan. Hè? Als je een gewas als spinazie neemt wat nu in de grond zit en wat over zes weken geoogst wordt, ja, dat heeft geen tijd om te herstellen. De komende weken blijven waarschijnlijk nog droog. Paniek voor sommige ouders in de Verenigde Staten. Zij moeten soms uren rijden om aan babyvoeding te komen. Door het hele land is er een tekort. Eerder dit jaar werden een aantal baby's ernstig ziek van sommige voeding... en daarom werden fabrieken stilgelegd. Het Witte Huis gaat zich er nu mee bemoeien. President Biden hoopt het tekort op te lossen door onder meer uit landen als Nederland babyvoeding te importeren. Er zijn na de eerste eindexamendag gisteren meer dan 35.000 klachten binnengekomen over de examens bij het LAX. Soms omdat er iets niet goed geregeld was op school, maar vooral over inhoudelijke zaken. Dat het examen te lang was of een bepaalde vraag te onduidelijk. Zulke klachten legt het LAX voor aan de toetscommissie en het CITO. Die kijken er nog een keer serieus naar. En bij organisatorische klachten gaan wij zelf in gesprek met de school om te kijken of er een, een oplossing mogelijk is voor het probleem. Morgen is de finale van het Songfestival. En de afgelopen jaren kon je dan ook een gokje wagen op wie de winnaar wordt. En dat gokken kan nu niet meer. Balen vindt deze Songfestival-fan. dat vind ik wel jammer, want eh, het is gewoon leuk om het Songfestival te kijken. En als je dan een tientje zet op een land, dan maakt het het toch wat leuker of spannender om te kijken. Maar dat mm. mag dus niet. Je mag namelijk alleen nog maar gokken op competities die gecontroleerd worden op matchfixing. Dat houdt in dat de uitslag beïnvloed kan worden. Het weer bedroog en behoorlijk zonnig wordt een gaat op 19. Morgen een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam.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 Deze week moesten mensen daar onder dekens voor de hekken slapen... omdat er elders in het land geen opvangplekken zijn. Op Mallorca is gistermiddag een Nederlandse man van 32 om het leven gekomen... na een sprong van een klif. Hij kwam op rotsen terecht en verdween daarna in zee. Zijn vriendin en zoontje zagen het gebeuren. Vandaag staat er voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog... een Russische militair voor de rechter voor oorlogsmisdaden. De sergeant wordt ervan verdacht dat hij een ongewapende Oekraïense burger heeft doodgeschoten.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 Sun come and shine on the occasion. You're an open-minded lady, you got it all It's you who's got it all. You know that fortune favors the brave. Well, let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you.